uur. Lot Lewin met het NOS Journaal. Informateur Jane Quillink vindt dat PVV en SP zijn afgevallen om een coalitie te vormen. De VVD en het CDA blijven bij hun afwijzing van een coalitie met de PVV. En SP-leider Roemer heeft vanmorgen bij de informateur gezegd waarom hij niet met de VVD in één kabinet wil. Hij trekt daaruit de conclusie dat SP en PVV blokkades opwerpen dan wel worden geblokkeerd. Hij zei daarbij dat ook GroenLinks niet meer in beeld is. De computerstoring van eind mei bij British Airways kost de luchtvaartmaatschappij waarschijnlijk rond de 91 miljoen euro. Door de storing moesten wereldwijd 726 vluchten worden geschrapt. 75.000 passagiers moesten hun bestemming op een andere manier zien te bereiken. Veel reizigers hebben een claim ingediend en die kan oplopen tot 600 euro per persoon. Het Europees Parlement heeft de immuniteit opgeheven van Marine Le Pen. Dat gebeurde op verzoek van de Franse justitie, die haar wil vervolgen wegens belediging van de burgemeester van Nice. Ze noemde de burgemeester een handlanger van jihadisten. Het is de tweede keer dat de leden van het Europees Parlement stemmen voor het intrekken van de juridische bescherming van Le Pen. De eerste keer was begin dit jaar. De aanleiding was toen dat Le Pen foto's van gruweldaden van IS via Twitter had verspreid, wat in strijd is met de parlementaire regels. En enkele platformen die voor onderzoek de ruimte in waren gestuurd... plaatsen wetenschappers voor een raadsel. Van de wormen is bekend dat na een onthoofding het kopje weer aangroeit. Maar bij een van de geamputeerde platwormen groeiden na de ruimtereis twee kopjes terug. Ook begonnen wormen die niet geamputeerd waren zich na terugkomst spontaan te delen. De wormen werden naar ruimtestation ISS gestuurd... omdat de wetenschappers willen begrijpen wat gewichtloosheid en straling doet met cellen van levende organismen. Het weer dan nog, de bewolking neemt langzaam toe. Af en toe een regenbui met in het zuidoosten kans op onweer.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 De A1 Amsterdam-Amersfoort tussen Blaricum en Eembrugge 9 kilometer en een kwartier extra. Ook een kwartier vertraging op eh, de A2 Amsterdam-Utrecht. Tussen Vinkenveen en Maarsen staat 5 kilometer. Datzelfde geldt voor de 5 kilometer op de A9 ook maar amstelveen tussen Batuverdorp en Amstelveen. Op eh, de ringweg van Amsterdam aan de zuidkant van de stad richting Hengelo en Amersfoort staat tussen Geuzenveld en Knoop het Amstel 8 kilometer door een ongeluk. weg is weer vrij. En de A12 richting Den Haag tussen Driebergen en Nieuwegein 9 kilometer. Kost je 20 minuten. A15 van eh, Rotterdam naar Gorkum tussen Ridderkerk en Sliedrecht-Oost 9 kilometer en een half uur extra. En de A27 naar Almere, tussen knooppunt Lunette en Beeldhoven 6, 20 minuten meer. Ook 20 minuten vertraging bij Leiden op de N206 richting Zoetermeer.